Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Wetenschappers hebben een belangrijke stap gezet in de bestrijding van het norovirus... dat ernstige buikgriep veroorzaakt. Voor het eerst is het virus gekweekt in een laboratorium. Daardoor kunnen er makkelijke medicijnen op worden uitgeprobeerd... schrijven de onderzoekers in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science. Ze ontdekten ook dat het virus gebruik maakt van een bacterie om mensen te besmetten. Noord-Korea heeft de Amerikanen Kenneth B. en Matthew Todd Miller vrijgelaten. Die zijn inmiddels aangekomen op een militaire basis in Washington, waar ze werden opgewacht door familie. De ene Amerikaan kwam Noord-Korea binnen als toerist. Hij zat zeven maanden vast. De ander was reisleider. Hij zat vast sinds 2012. Ze kwamen vrij na zware diplomatieke inspanningen van Amerika. Bij een schietpartij in een café in Amsterdam-Zuidoost zijn vannacht vier mensen gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd in het café is nog niet duidelijk, zegt de politie. Ook is niet bekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. In de buurt van de Spaanse stad Murcia zijn bij een busongeluk zeker twaalf mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De chauffeur verloor de macht over het stuur, waardoor de bus 15 meter van een helling naar beneden stortte. In de bus zaten jongeren die op weg waren naar huis, naar een religieuze excursie in Madrid. De Catalanen mogen vandaag stemmen over de vraag of Catalonië onafhankelijk moet worden van Spanje. De stemming is uitgeschreven door de regionale regering. Hij heeft de status van een peiling, want de Spaanse regering heeft een referendum verboden. De Catalaanse regering hoopt dat veel mensen ja zeggen tegen onafhankelijkheid. Het zou de Spaanse regering onder druk zetten om toch een echt referendum toe te staan. Het weer, het is vandaag bewolkt met af en toe zon. Later op de dag kans op lichte regen bij zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 November twilight steals across my heart. At five o'clock, the streets are dark. Across the empty bandstand in the park November twilight Softly falls again you could hear a voice if one were calling, so quiet that you could hear a tear. If one were falling, and across the dark pavilion of my heart. And then I miss you most. Miss you with the ache of long. bij CFN eh, Jazz. Mijn naam is Auke Beuving. En eh, ja, in deze tijd van het jaar... ik met veel plezier werk naar Zandvoort toegereven. Nog een schitterend. De zon, eh, de, de, de bomen in kleur. Geel, rood, bruin. Prachtig was het. En ik dacht, ja, dat geeft meteen aanleiding om eens te kijken... of er wat jazzmuziek over de herfst geschreven is. Nou, Volgens mij waren de, de jazzmuzikanten in de herfst zeer creatief... want er is ontzettend veel gemaakt. Dus vandaag gaat het over herfst, wind, regen, storm... en er eh, is heel veel mooie muziek over gemaakt. Eh, we zijn begonnen met Julie Londen. Die had ooit een cd'tje Calendar Girl. Iedere maand één nummer. En eh, dit was november. November Twilight. Ja, de schemering begint al wat vroeger natuurlijk. En na ja, een beetje easy listening-achtige jazz... komen bij de echte jazzmannen. En dat is natuurlijk Art Farmer en Benny... Colson, November Afternoon, The Yes That. Thank you. saxofoon Benny Colson, eh, trombonist Tom McIntosh, eh, pianist Cedar Walton, bassist Tommy Williams en de drummer Albert Tootie Heat. Ja, dat waren de echte jazzmannen natuurlijk. En ik probeer in deze uitzending de, ja, de instrumentale nummers een beetje af te wisselen met de vocalen. En de volgende die ik heb klaarstaan is Catherine Russell van de CD Inside the Heart of Me November. Kom ze, Catherine Russell. Russell, prachtige stem, eh, mooie timing, heldere stem. En eh, ja, zeker de moeite waard. November, nog geen sneeuw, maar gelukkig zon hier in Zandvoort.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 was natuurlijk stormy weather. Uh, gelukkig niet vandaag, maar de eh, schitterende zon en eh, aardig name temperatuur. Dit was uh, Deborah Brown van de cd For the Love of Ivy. Ivy Anderson wordt dan bedoeld. Deborah Brown, volgens mij heeft hij op ieder podium in Nederland wel gestaan. En op deze cd werd ze ook begeleid door Sjoerd Dijkhuizen... Benjamin Herman, Bart van Lier en op drums Erik Ineke. Dus ja, wie, wie kent haar niet, Deborah Brown bekender in eh, het eh, Europa en Thailand dan in de Verenigde Staten, moet ik er wel bij zeggen. Eh, ja, wat mij opviel is dat al die herfstnummers zo vaak op de plaats zijn gezet. Door zoveel verschillende artiesten. Dus Stormy Weather in het tweede uur draai nog een uitvoering van Lee Morgan. Totaal anders. Daarom kan het ook natuurlijk. En dat geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer Autumn Nocturne. En dat is deze keer gespeeld door Henry Mancini met zijn orkest 1967. Autumn Nocturne. mooie klanken. Harry Machini eh, van zijn cd Harry Machini eh, Big Band Sound of Harry Machini. Een cd, of een LP moet ik zeggen, 67. Eh, lekker ingetogen gespeeld. Straks laat ik nog Koert Edelhaker horen en zijn Big Band. Dat is een ander verhaal. Maar goed, die komt bewaren voor straks. ja, een van de klassieken uit de, de jazzgeschiedenis is toch wel een cd gemaakt door... John Coltrane en Johnny Hartman. Op die cd ja, er staan zes ballades. Onder andere de Autumn Serenade. En eh, ja, die mag toch eigenlijk in geen één jazz eh, jazzcollectie ontbreken. John Coltrane en eh, Johnny Hartman. ever play. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky was until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade. still feel the glow that time cannot put. schitterende muziek van eh, John Coltrane en eh, Johnny Hartman. Eh, ja, hoe heb ik ooit Johnny Hartman ontdekt? Dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. Ik was nog wel een liefhebber van thrillers en uh, speurde romans. En ik las ooit, ik denk in de eind 70 jaren, Robert Parker. En die schreef allerlei boeken over een detective getypt met de naam Spencer. En die Spencer had altijd de gewoonte om in zijn auto muziek te draaien van Johnny Hartman had nog nooit van Johnny Hartman gehoord in die tijd. Toen dacht ik, ik moet toch eens opzoeken wat dat voor muziek is. En sinds die tijd ben ik ook verslingerd geraakt aan eh, Johnny Hartman. Mooie muziek. En ja, dan komen we bij een hele andere figuur in de jazz. Rex Tilsley. En ja, dat is eigenlijk een figuur uit de crime jazz. Dat sluit dan weer aan bij Parker en Spencer. En eh, dat is van de cd Crime Jazz, Rick Tilsey in Action. En dat is een nummer Autumn Colors. En ja, als het over de herfst gaat... dan kan je natuurlijk niet om de kleuren heen. Geel, oranje, bruin. Alles staat erop natuurlijk. En, en eh, ja, schitterend. Rectilcy Autumn Colors. dan, ja, dan denkt iedereen natuurlijk ook aan de Indian Summer. Eh, New England, eh, prachtige bossen daar, zeker in de herfst. Indian Summer, Kreta Matassa van de cd The Smiling Hour cd 2007. see so many dreams that don't come true. Dreams we fashioned when summertime was new. You were meant to watch over some heart that is broken by a word that somebody You're the ghost in a romance in June, going astray, fading too soon. That's why I say farewell to you, Indian summer. Summer, you are the Indian summer. You're the tear that comes after June time's laughter. You see so many dreams that don't come true. Dreams we fashioned when summertime was new. You were meant to watch over some heart that is broken by a word that somebody left. in summer is de legendarische zit Dale. <clears throat> en eh, ja, Engelsman die zichzelf eh, heeft leren componeren. En ook deze figuur komt uit de Grime Jazz. Eh, CD volume 8. Sid Dale in Action. Dat, ja, Grime Jazz is toch wel een van mijn favoriete dingetjes hoor. Maar we gaan weer over naar echte jazz natuurlijk. En dan denk ik aan de Amerikaanse Stacy Kent. Met haar elegante zangstijl, heldere stem en perfecte techniek... is een van de grote hedendaagse vrouwelijke jazzvocalisten. Staat ook regelmatig op de diverse podia in Europa. En van de cd The Boy Next Door komt het nummer It's Autumn. so there'd be no doubt. Called down the north wind to come on out. Then cupped his hands so proudly to shout, La di da, oh la di da, tis autumn. The trees say they're tired for too much fruit. Charmed all the wayside, there's no dispute. Now shedding leaves, they don't give a hoot. La di da, oh la di da, tis autumn. Then the birds got together to chirp about the weather. Mm-hmm. After making decision in birdie like precision, turned about and made a beeline for the south. My holding you close really is no crime. As the birds, the trees, and old Father Time, it's just to help the mercury climb. La di da, do da di da, tis autumn. the trees and old Father Time. It's just to help the mercury climb. La di da, oh la da di da. Dear Kent met uh, It Autumn. Eigenlijk in de herfst word je altijd een beetje sentimenteel. Tenminste, dat heb ik wel. Eh, de dagen worden wat eh, korter. De open haard gaat weer eens een keertje aan. De, er komt een lekker drankje op tafel. Speculaas, pepernoten, alles is er weer. Dus ieder seizoen heeft zijn eigen leuke dingen. En ook de herfst natuurlijk. Eh, ik had u al beloofd dat ik iets van Koert Edelhaken zou, zou draaien. Nou, dat is wat minder sentimenteel. Het is een nummer wat volgens mij wel duizend uitvoeringen kent. Autumn Leaves, Koert Edelhaken en is orkester. Duitse bandleider eh, vanaf de 50 jaren bekend in Duitsland en ook wel in de omgeving. Heeft een hele andere manier van eh, spelen met zijn band. Altijd full power zou ik maar zeggen. Hoewel dit toch wel redelijk meeviel. Eh, ja, het eerste uur zit er alweer bijna op. Wat mag u het tweede uur verwachten? Ja, een aantal echte jazzmannen en vrouwen natuurlijk. Ik noem bijvoorbeeld Sarah Vaughan, Dorothy Ashby, Lou Danielson, Lee Morgan... Maar natuurlijk ook onze Nederlandse Tineke Postma, Eigenlijk weer veel te veel Oh, mooie muziek. Uh, ik ga nog een, beginnen met een eh, laatste nummertje waarschijnlijk voor de klok van uh, eh, 11. Ik hoop dat u het leuk vond.